Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... heeft extra bewaking ingezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zou er zo druk zijn dat er onveilige situaties kunnen ontstaan... al dus de organisatie. Door de drukte slapen asielzoekers al weken in een wachtruimte. Ook moet een deel overdag buiten wachten vanwege de drukte binnen. Naast de extra bewaking wordt er ook gezocht naar extra personeel om te komen helpen. Een week na de verkiezingen zijn vandaag de eerste gesprekken gevoerd... met de grootste partijen en verkenner Ronald Plasterk. De VVD zei vorige week al niet in een kabinet te willen. Maar ook Pieter Omtzigt wil niet onderhandelen over een kabinet... met een partij die niet zoekt naar verbinding in de samenleving. Dat lijkt een aanklacht tegen de PVV, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Het wordt hem natuurlijk eh, lastig gemaakt door de andere partijen. Hij kan eigenlijk niets anders doen dan rustig blijven. En dus herhaalde hij vandaag zijn punt dat hij hij echt denkt dat hij een premier kan zijn voor alle Nederlanders. Een bende heeft flink huis gehouden op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Al vier keer is er de afgelopen tijd ingebroken... en er is voor tienduizenden euro's aan apparaten meegenomen. Personeel van de universiteit heeft al een deel van de apparaten teruggevonden... via Marktplaats, maar nog lang niet alles. Ook is er nog niemand opgepakt. En mocht je wel eens door de koplamp van een eh, fatbike compleet van de kaart zijn geweest... je bent niet de enige. De Fietsersbond zegt dat er een sterke toename is... van het aantal klachten over verblindende fietslampen. Volgens de bond hebben fatbikers het idee dat als je de lamp lekker hoog zet... je dan ook meer ziet, maar dan schijn je dus in de ogen van je tegenligger. Een nachtbril zou een oplossing kunnen zijn, mocht je er last van hebben... of anders gewoon je ogen even dichtknijpen. Het weer. Het is koud komende nacht en gaat het bijna overal vriezen. Morgen begint mistig, daarna vaker zon. Het wordt ook fris, hooguit een graad of twee.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 sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know ritme van Zandvoort, op 106.9 CFM distance between us. turn to fictionize my world Or even imagine your emotions Tell myself anything yeah. Is it my turn to hold you by your hands Tell you I love you when you not oh. Is it my turn to totally understand To watch you walk out of living in a dream. Wanna take you somewhere golden, go see the deep blue sea.